De Amerikanen zeggen dat ze van een liefdadigheidsorganisatie zijn. Ze zouden op verzoek van een dominee in Port-au-Prince... de kinderen naar een weeshuis in de Dominicaanse Republiek brengen. Maar volgens de Haitiaanse autoriteiten klopten de papieren niet... en is er sprake van illegale adoptie. Sinds de aardbeving ligt de adoptie vanuit Haiti nagenoeg stil... uit vrees voor adoptiebendes. Volgens UNICEF zijn er na de aardbeving in Haiti... kinderen uit ziekenhuizen verdwenen. Peugeot en Citroën roepen maximaal 100.000 auto's terug om een vastzittend gaspedaal te voorkomen. Het gaat om de types Peugeot 107 en Citroën C1. Het is niet duidelijk of er ook in Nederland auto's terug moeten. De C1 en de 107 zijn gemaakt in een fabriek in Tsjechië, waar ook de Toyota Aygo van de band rolt. Wereldwijd roept de Japanse autofabrikant ruim 7 miljoen auto's terug. Een op de drie gevallen van moord en doodslag in Nederland is het gevolg van huiselijk geweld. Daarmee is het de belangrijkste oorzaak van moord en doodslag, bereikt het onderzoek. De politie heeft voor het eerst laten analyseren hoeveel mensen binnen de familiekring worden gedood. Daarbij is gekeken naar de cijfers over 2006. Toen kwamen 49 mensen door huiselijk geweld om het leven. Een half opgerookte sigaar van Winston Churchill heeft op een veiling in Engeland meer dan 5000 euro opgebracht. De Britse staatsman rookte de sigaar in 1941 en gooide hem weg toen hij naar een kabinetsvergadering moest. Een medewerker viste de sigaar uit de asbak en gaf hem aan een vriend... samen met een briefje geschreven op officieel papier van de Britse premier. De vriend bewaarde de sigaar tot zijn dood... waarna een erfgenaam besloot de halve sigaar te gelden te maken. Het veilinghuis in Engeland had de stomp sigaar geschat op 400 euro.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 No.

Jason Derulo. chance not to really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 I just not sad.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 talking about walk in downstairs.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 去。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 what we want. Want them to say, Woo!